Ik heb niemand willen geloven, want jij deed mij steeds beloven dat ik de ware liefde was voor jou. En ik hoorde mensen praten dat je mij wilde verlaten. 彩色的悄悄。 substance and